Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Grote bedrijven moeten hun leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf eerder gaan betalen. Staatssecretaris Keizer wil de wettelijke termijn verlagen naar 30 dagen. Die geldt dan ook voor de overheid. Sinds 2017 mogen grote bedrijven hun rekeningen 60 dagen laten liggen. De gemiddelde betaaltermijn is sindsdien opgelopen tot ruim 41 dagen. Keizer zegt dat het niet de bedoeling is dat grote bedrijven die 60 dagen termijn als norm gaan hanteren. Gukman T. heeft drie weken voordat hij een aanslag op een tram in Utrecht pleegde... een gevangenisbewaarder mishandeld. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat T. toen vastzat voor verkrachting van zijn vriendin. Hij zou de bewaarder hebben mishandeld omdat hij niet mocht bidden in de arbeidsruimte. Kort daarna werd T. onder voorwaarden vrijgelaten. Partijen in de Tweede Kamer willen een inreisverbod voor Steven Anderson... een radicale christelijke prediker uit Amerika. Die wil op 23 mei in Nederland komen spreken. VVD, D66, PvdA, ChristenUnie en SGP willen dat verhinderen. Onder meer omdat Anderson het gebruik van geweld zou goedkeuren. Zo noemde hij de aanslag op een homobar in Orlando in 2016 goed nieuws. De Israëlische premier Netanyahu gaat zijn kabinet vragen om een nederzetting op de Golanhoogte te vernoemen naar Donald Trump. Zo wil hij de Amerikaanse president bedanken voor de erkenning van het bergmassief als Israëlisch grondgebied. Israël veroverde de Golanhoogte in 1967 op Syrië. Internationaal wordt het gezien als bezet gebied. Lorenzo Fiotti wordt de nieuwe dirigent van het Nederlands Filharmonisch Orkest en de Nationale Opera. De 29-jarige Zwitser begint in 2021. Hij neemt het stokje over van Mark Albrecht, die volgend jaar na 10 jaar afzwaait. Het weer. Vanuit het zuiden trekken enkele stevige buien over het land... met kans op onweer en windstoten. Morgen periode met zon en in de middag opnieuw kans op een bui. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. 17 files staan er in en rond Noord-Holland. Alles bij elkaar 75 kilometer. Er komen ook wat eh, pittige regenbuien aan. En die gaan het verkeer misschien ook wel aan de weg zitten. Een paar files die er uitspringen in negatieve zin. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Een half uur vertraging op dit moment. De A4 Amsterdam-Den Haag op een aantal plaatsen file rijden. Waaronder tussen Nieuw-Vennep en Leiden. Daar eh, zeker 10 minuten extra. 40 minuten sta je in de file op de A27 Utrecht-Almere... vanwege een berging tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. De linkerrijstrook is dicht. De N208 bij de Keukenhof in beide richtingen... zo'n 20 minuten vertraging.